De supermarkten deden het wel wat beter, maar in de non-foodsector nam de omzet af. Vooral doe het zelfwinkels en drogisterijen zagen de omzet dalen. Argentinië heeft als eerste land in Latijns-Amerika het homohuwelijk wettelijk mogelijk gemaakt. In de Argentijnse Senaat werd 14 uur verhit gedebatteerd, waarna de wet met een kleine meerderheid werd aangenomen. Argentijnse homostellen kunnen nu trouwen en ook kinderen adopteren. De katholieke kerk heeft zich fel verzet tegen de wet onder het motto kinderen hebben recht op een moeder en een vader. Duizenden gelovigen stonden voor het congres in Buenos Aires om te protesteren. Oliemaatschappij BP heeft de testen van een nieuwe afsluiter voor het lek in de Golf van Mexico uitgesteld. testen zou vandaag beginnen, maar dat wordt nu op zijn vroegst morgen. Er blijkt een nieuwe lekkage te zijn in een pijpleiding. De nieuwe afsluiter is met een onderwaterrobot naar de zeebodem gebracht, op circa 1500 meter diepte. Honderden werknemers van MSD, het voormalige Organon, voeren vandaag actie in Den Haag. Ze bieden de politiek een brief aan waarin ze vragen om steun en geld. Vorige week werd bekend dat er bij het farmaceutische bedrijf in Os ruim 2100 banen verdwijnen. Onder meer omdat de afdeling Research and Development wordt opgeboekt, opgedoekt. Onder het personeel is veel onbegrip over het ontslag, omdat MSD nog altijd winst maakt. Bovendien gaat er volgens de werknemers veel kennis verloren van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Ze pleiten voor een nieuw op te richten campus in Os, waar jonge, innovatieve farmaciebedrijven verder kunnen gaan met onderzoek, zodat expertise niet verloren gaat. Het personeel wil dat Politiek Den Haag hiervoor geld vrijmaakt. Het weer nog wisselend bewolkt en hier en daar een bui. Temperatuur 20 tot 25 graden. Morgen wat lichte regen, maar ook zonnige periode. Het wordt dan 22 tot 27 graden.